Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt of advocaat Ines Wesky namens haar cliënt informatie door heeft gespeeld aan de Italiaanse maffia. RTL Nieuws meldt dat op basis van bronnen bij de politie. Wesky zit sinds een week vast. Ze zou berichten hebben doorgespeeld van en aan Ridwan Taghi. En volgens de bronnen van RTL ging het om berichten tussen Taghi en Raffaele Imperiale, een maffia-kopstuk. Eerder vandaag meldde het Parool dat Wesky door de familie van Taghi onder druk werd gezet om de informatie door te spelen. Ook komende week gaan medewerkers van distributiecentra van Albert Heijn door met staken. Dat betekent dat er ook de komende dagen nog lege schappen zullen zijn in sommige filialen van de supermarktketen. Een akkoord over een nieuwe CAO voor het personeel in de distributiecentra lijkt nog ver weg. Albert Heijn stelde een loonsverhoging van 8% voor, maar vakbond FNV zegt pas weer om tafel te gaan als er een minimale verhoging van 10% komt. Polen heeft het gebouw van een Russische school in Warschau in beslag genomen. Een officiële reden geeft het land niet. Volgens buurtbewoners gaat het om een spionnennest. Rusland noemt de inbeslagname een illegale actie... maar Polen zegt dat het gebouw bij het stadhuis van Warschau hoort... en dat Rusland er illegaal gebruik van maakt. De Britse bioloog Jane Goodall heeft vanmiddag een koninklijke onderscheiding gekregen. Tijdens een lezing in Den Haag werd ze verrast met een lintje door natuurminister Van der Wal. Jane Goodall is wereldberoemd door haar onderzoek naar chimpansees. Al meer dan 60 jaar zet ze zich in voor natuurbehoud en bescherming van bedreigde apensoorten. Dit weekend is ze in Nederland. Ze geeft lezingen waarmee ze specifiek jongeren wil bereiken. Het weer, het blijft nog even zonnig. Vannacht kan er nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen wolken tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Veel bezoekers in de Bolle streek. Daarom viel op de N208 Sassenheim-Haarlem. Vanaf Lisse een half uur vertraging tot aan de aansluiting met de N207.